Net Schut met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam geeft 500.000 euro aan de stad Kiev... als bijdrage aan het herstel van de energievoorziening. De Oekraïense hoofdstad heeft veel te lijden om de Russische aanvallen... op de energieinfrastructuur. Burgemeester Femke Halsema schrijft in een brief aan haar ambtsgenoot in Kiev... dat hij terecht oproept tot solidariteit met zijn stad en haar inwoners. Havens bij het Panamakanaal zijn niet meer in het beheer van een Chinees bedrijf. Panama heeft de controle over de havens en haveninstallaties overgenomen. Het Hoge Rechtshof in het Midden-Amerikaanse land oordeelde eerder dat een wet... waarmee het Chinese bedrijf de exploitatie kreeg in strijd is met de grondwet. Het bestuur van het bedrijf dreigt met juridische stappen. De Chinese aanwezigheid in het Panamakanaal is de Amerikaanse president Trump een doorn in het oog... Hij gaf zijn ambassadeur de opdracht de Chinese invloed terug te dringen. De directeur van het Louvre stopt ermee. Een reden wordt daarbij niet genoemd. Maar na de geruchtmakende juwelenroof in oktober is ze meermaals opgeroepen om op te stappen. De Franse president Macron heeft haar ontslag geaccepteerd en noemt het een verantwoordelijke stap. De ANWB Alarmcentrale krijgt veel meer meldingen van Nederlanders die gewond raken tijdens het skiën. Vergeleken met vorig jaar hebben ze nu al 20% meer medische hulpverzoeken binnengekregen. Deze skischoolhouder in Duitsland merkt het ook. Ook als de sneeuwkwaliteit wat, wat lastiger wordt, dan merken we ook wel dat er meer uh, letselongevallen zijn. Maar het grootste probleem zit hem toch wel in mensen die niet kunnen skiën en die een andere skier omver skiën. Wel is er dit jaar minder hoofdletsel, want meer mensen dragen een helm. Het weer. Het is bewolkt, maar vanuit het westen klaart het geleidelijk op.